Een reisje van zes Spanjaarden naar Nederland is begonnen in de cel. Ze hadden zich in het vliegtuig zo misdragen dat ze na de landing werden opgepakt. Volgens de marechaussee gedroegen de mannen zich baldadig en vervelend. En ook wilden ze geen mondkapje dragen. De gezagvoerder heeft aangifte tegen ze gedaan. Een reisorganisatie verwachtte een run op last-minute vakanties, schrijft het AD na gesprekken met de reisbranche. Die denkt dat mensen massaal gaan boeken als vakanties weer worden toegestaan. Jongeren uit Swifterband in Flevoland staan op een bijzondere manier stil bij de dodenherdenking vandaag, 4 mei. Met graffiti hebben ze posters over vrijheid gemaakt en die verspreid door het dorp. Volgens deze jongerenwerker werd het hoog tijd even stil te staan bij dit onderwerp. Wat ik merkte is dat zij niet wisten van waar het nou precies voor was. Omdat het simpelweg zo lang geleden is. Het is voor hen eh, niet iets actueels, dus dat houdt ze niet bezig. Eh, en op deze manier kunnen we er wel over praten en en kunnen ze erover na gaan denken, opzoeken, informatie over opdoen. Dit meisje is door het maken van de posters in elk geval gaan nadenken over wat vrijheid eigenlijk is. Vrijheid is heel belangrijk. Want sommige kinderen die kunnen niet eens naar school en zo. Omdat ze eh, in dat land oorlog is en zo. Ja, ik vind het heel raar om voor te stellen van hoe is, dat is geweest en zo.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 the end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 shakalaka, boom shakalaka Que que esta la pena empieza. Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas. Como, como nudo de corbata. Como, como, como garrapata. Boom shakalaka. 我。 crashing ZFM. nu stil? Was je Je leeft nog elke